En daarom zijn er elementen veranderd. De vergaring van informatie wordt bijvoorbeeld meer gericht op specifieke personen. En de bewaartermijn van informatie gaat van drie naar één jaar, maar die kan wel tot twee keer toe worden verlengd. De Amerikaanse CIA-baas Mike Pompeo heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un begin deze maand ontmoet in Pyongyang. Dat gebeurde kort voor bekend werd dat Pompeo de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. De Washington Post schrijft dat de gesprekken de weg vrij moesten maken... voor een ontmoeting tussen president en Kim Jong-un. Die is naar verwachting binnen twee maanden. Vorig jaar dreigde Trump nog met fire and fury... als Noord-Korea door zou gaan met rakettesten. Oud-first lady van de Verenigde Staten Barbara Bush is overleden. Afgelopen weekend maakte haar familie al bekend dat ze erg ziek was... en niet verder behandeld wilde worden. Barbara was de vrouw van George Bush... die in 1989 president van Amerika werd. Barbara en George kregen zes kinderen. Zoon George W. Bush was van 2001 tot 2009 president. Barbara Bush is 92 jaar geworden. Een frauderende parlementariër op Sint Maarten heeft 18 maanden cel gekregen, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. Chanel Brownbill is schuldig bevonden aan het doen van valse belastingaangiften. De politicus kreeg ook 240 uur werkstraf. Hij heeft volgens de rechter opzettelijk onjuiste informatie ingevuld op zijn aangiftes.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 束。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 je dirais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 wakker werd vanmorgen dacht ik maar één ding got to do. got to do to get a drink of soda pop around here? Here, here, here. wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen, het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? verlichte treinen. Je hart is zo dicht bij me. wat je nu ziet Wil je dansen met illusies in gedachten Ben je verder dan het heden Wil je terug naar je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 have a good, have a good time.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 have a good, have a good time. Young money.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 shimmy yeah, shimmy yeah. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 often, I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. don't you see?